stelde met het NOS-journaal. De voormalige Britse prins Andrew is weer vrijgelaten. Hij werd vanmorgen gearresteerd, maar heeft het politiebureau vanavond weer verlaten. Het onderzoek gaat door, meldt de politie. Andrew wordt verdacht van een ambtsmisdrijf. De verdenking houdt zo goed als zeker verband met zijn contacten met zedendelinquent Jeffrey Epstein. In Afghanistan staan de levens van 4 miljoen kinderen op het spel vanwege een hongercrisis. Volgens het Wereldvoedselprogramma van de Verenigde Naties zijn die kinderen ernstig ondervoed. Afghanistan is grotendeels afhankelijk van buitenlandse hulp... maar toen de Taliban aan de macht kwamen stopte die hulp bijna volledig. Vorig jaar draaide de VS de geldkraan dicht. Dat was volgens de VN een verwoestend besluit. In totaal kampen ruim 17 miljoen Afghanen met honger. Dat is 40 van de totale bevolking. Een man uit Roosendaal heeft vandaag in de rechtszaal toegegeven... dat hij bijna 200 meisjes seksueel heeft afgeperst. Dat zou hij hebben gedaan via Snapchat. Deze verslaggever van Omroep Brabant vertelt hoe de verdachte er vandaag bij zat in de rechtszaal. Ongemakkelijk, in zichzelf gekeerd en emotioneel. Vooral toen hij vertelde over dat hij spijt heeft. En dat hij veel eerder hulp had moeten zoeken. Toen de rechtbank hem vroeg of het kan kloppen dat hij misbruik heeft gepleegd met 200 kinderen... antwoordde hij kort maar krachtig ja. En daarmee lag er dus een bekentenis. De politie heeft tot nu toe 88 slachtoffers geïdentificeerd. Alle kinderen in Friesland moeten de Friese taal leren, vindt de Provinciale Staten in Friesland... die unaniem stemden om vanaf komend schooljaar weer Fries te gaan geven op school. Ook moeten leerlingen zich ontwikkelen als bewuste deelnemer aan de Friese cultuur.